Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Duitse justitie is bezig met een doorzoeking bij Deutsche Bank, onder meer in Frankfurt. De invallen houden verband met een vermoeden van witwassen. Duitse media melden dat zeker twee medewerkers van Deutsche Bank gelden als verdachten. Maar het lijkt erop dat meer mensen bij de witwasoperatie zijn betrokken. Zij zouden klanten hebben geholpen bij het witwassen van crimineel geld... zonder deze transacties te melden bij de autoriteiten, zoals ook in Duitsland verplicht is. Alleen al in 2016 zou op die manier ruim drie 300 miljoen euro van meer dan 900 klanten zijn witgewassen. In Nederland en België zijn 13 mensen aangehouden... in verband met de productie en export van harddrugs naar Scandinavië. Twee van de verdachten werden op verzoek van Zweden aangehouden. Zij waren in beeld gekomen bij het onderscheppen van drugstransporten eerder dit jaar. In Maarsen ontmantelde de politie een ecstasy-lab... waar ruim 18.000 pillen per uur werden geproduceerd. In de zaak nam de politie ook grote hoeveelheden contant geld... luxe wagens, vuurwapens en munitie in beslag. Het kabinet zal het VN-migratiepact van Marrakesh steunen... maar komt wel met een extra verklaring om te voorkomen... dat migranten er te veel rechten aan kunnen ontlenen. Ingewijden bevestigen een bericht hierover in de Volkskrant. Morgen wordt het besproken in de ministerraad. Volgens voorstanders regelt het pact alleen maar een veilige, gereguleerde migratie. Tegenstanders zijn bang dat het de deur openzet voor nieuwe, onbeheersbare migratiestromen. De twee voetgangers die gisteravond ernstig gewond raakten bij een brug in Zaandam... zijn van het bewegende deel van de weg bij de brug gevallen. De man van 77 viel daarbij in het water. Een vrouw van 78 kwam op het vaste deel van de brug terecht. Ze zijn beide naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het nu met ze is. Het weer dan bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen.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 Tussen Purmerend Noord en af het Averhoorn 5 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte reishok is dicht. Veel vertraging op de A10, de ring Amsterdam... tussen afrit Amsterdam Centrum en Oostdorp een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk bij Knopende Nieuwe Meer.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.